9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De koning laten weten dat hij er niet in is geslaagd om een coalitie te vormen. Eerder slaagde de conservatieve waarnemend premier Rajoy daar niet in. Het parlement moet voor 2 mei een nieuwe premier kiezen. De Spaanse koning heeft een laatste poging gedaan om de coalitiegesprekken vlot te trekken. Maar nu dat niet is gelukt lijken verkiezingen onvermijdelijk. Bij de verkiezingen eind vorig jaar haalde voor het eerst in de geschiedenis geen enkele Spaanse partij een absolute meerderheid. Het stadsbestuur van Genève gaat niet in op een verzoek van Turkije om een foto te verwijderen uit een openluchttentoonstelling. Het gaat om een foto van een 15-jarige jongen die drie jaar geleden in Istanbul omkwam nadat hij was geraakt door een traangrasgranaat van de politie. In de tekst bij de foto staat dat de jongen is gedood op bevel van Erdogan. Het Turkse consulaat vroeg Genève de foto te verwijderen, maar het stadsbestuur beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en legt het verzoek naast zich neer. Het slechte weer heeft geleid tot een zeer drukke avondspits. Rond 6 uur bereikte de drukte een hoogtepunt met in totaal 685 kilometer file. Volgens de ANWB was dat vooral te wijten aan de winterse buien. De snelweg A4 van Den Haag naar Amsterdam was korte tijd dicht door een ongeluk bij Zoeterwoude, waardoor er een file van 20 kilometer ontstond. In Utrecht is de traditionele vrijmarkt aan de vooravond van Koningsdag weer begonnen. Daarbij kunnen mensen overal in het centrum oude spullen verkopen. Er is ook een speciaal gedeelte voor kinderen. Door het slechte weer wordt het waarschijnlijk minder druk dan in andere jaren. Normaal komen er zo'n 100.000 bezoekers. Door de regen en de kou lijkt dat aantal dit jaar een stuk lager uit te vallen. Het weer vanavond en vannacht wat minder buien, minimumtemperatuur dicht bij nul. Morgen eerst weer buien met hagel of onweer, later droger en vaker zon.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 fight jazzluisteraars. How do you like your eggs in the morning? De vertrouwde tune die regelmatig terugkeert... en gespeeld wordt door Mulder en Mulder, ons Haarlemse duo... dat in de regio en verder buiten furoren oogst. ZFM Jazz vandaag gepresenteerd en samengesteld door Peter den Boer... met allerlei mooie, aantrekkelijke, interessante en gevoelige stukken. Ehm, we gaan beginnen met Sarah Vaughan. Als eh, er een donker wolkje aan de hemel komt. Dat is een beetje de rode draad ook vandaag. Want we gaan heel veel bluesy thema's draaien. Allemaal verhaaltjes en titels die gaan over de, de hobbels en bobbels die wij tegenkomen in het leven en die allemaal natuurlijk prachtig in de muziek kunnen worden verwoord. Saraphon, When Sunny Gets Blue. When Sunny gets blue His eyes get gray and cloudy Then the rain begins to fall better, bitter better. Love is gone, so what can matter? No sweet lover man comes to call. When sunny gets blue, he breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the trees. that sets the leaves to swaying like some violins are playing weird and a haunting a melodies. People used to love to see him laugh, see him smile. That's how he got his name. Somehow he's not the same. Memories will fade and pretty dreams will rise up where his other dreams fell through. and the whole change his style. Somehow he's not the same. But man. Keeping the Blues Away. Gespeeld door een oer-Nederlandse groep. Dead Jazz. Onder leiding van de vorig jaar overleden Robert Veen. U hoorde Koos van der Hout, Lex van Oostrom, Erik Heinsdijk, Jan Voogd, Tolf Helge, Kajan Witmer en Robert Veen. We gaan nu naar Mr. Coleman Hawkins, de nestor van de saxofonisten of de Hawk, zoals vele fans hem kenden. En die heeft veel meer voor de saxofoon betekend dan enig ander muzikus. De beminnelijke en fijnzinnige tenorsaxofonist leek hem weinig op wat men zich bij een jazzmuzikus voorstelt. Hoewel hij met zijn voorliefde voor alcohol in ieder geval aan een deel van het cliché beantwoordde. Hij had een krachtige, hartstochtelijke en altijd originele stijl. Bean, zoals hij ook genoemd werd, woonde in de jaren 30 in Londen... en toerde door Europa, waarmee hij veel bijdroeg... aan de verspreiding van de jazz. Voor de gitaar had je Andres Segovia... voor de cello Pablo Casals... en voor de tenorsaxofoon was er Coleman Hawkins... In december 67 trad hij voor het laatst op in Engeland in Ronnie Scott's nog één keer trad hij op in Amerika, in Chicago, in 69. En een maand later overleed hij. We gaan luisteren naar Mr. Coleman Hawkins. Met een eh, typisch Hawkins nummer, zoals we dat noemen. In My Solitude. Het was Capellino, de groep Capellino. De jazzliefhebbers en kenners die herkennen dit nummer met de titel I Found a New Baby. Maar Capellino die heeft eh, daar een persiflage op gemaakt... Ehm, met teksten uit kookboeken. Ja, hoe kun je het verzinnen? Een fond d'oignon bien frité. Nou, en we gaan nu luisteren naar... Ehm, de band van Count Basie. April in Paris. Dat was Sonny Stitt. <clears throat> een ehm, Amerikaanse saxofonist... bijgenaamd de Lone Wolf... vanwege zijn aanhoudend reizen en zijn toewijzing aan de jazz. En eh, heeft heel de tijd nog bij... Uh, heel veel groepen gespeeld... maar voornamelijk natuurlijk zijn eigen ding gedaan. Heeft uh, eh, als saxofoon gespeeld in de Billy Eckstein's big band. Naast eh, Dexter Gordon en Gene Ammons. En eh, met Bud Powell nou, heeft eh, zijn sporen ruim verdiend. We gaan nou naar Joe Williams. Weer een droevig verhaal. Five o'clock in the morning. Maar wel live opgenomen. and there is no one on the street but me. Well, it's five o'clock in the morning, and there is no one on the street but me. And I and you're not where you ought to be. I'd be so happy, baby. If you were where you ought to be. This morning, I'd be so happy, baby. you were where you ought to be this morning, my whole world is empty, darling, because you're not here with me. Don't think that I don't love you, because I don't write you every day. feel that I don't need you because I haven't much to say. I love you and I need you. So bad that I could cry this morning. Until you are here with me, baby. Well, there's no way in the world for me to be satisfied. Joe Williams. There's no one in the world but you. We gaan nu naar Laura Fiji. Die zingt uh, eh, DC Elgram, oftewel All of Me. Met Peter Schön op de piano, Wim Overgouw op de gitaar... Ruud Jacobs op de bas en Clark Telly, Terry op de trompet. En geen drums daarbij. Maar toch heel mooi. disse alguém que abriu no coração um salão onde o amor descansa. Ai de mim, eu tão sozinha vivo assim, sem esperança. bem feliz seria. Coração meu, convém descansar, Soluça, mas de sempre dança. Fiji. We gaan... Eh, u luistert naar ZFM Jazz op zondag. Dit programma wordt herhaald op vrijdag. En zoals bekend, verondersteld... draaien wij ook heel veel Nederlandse muzici. Zoals, eh, en vooral ook regiogenoten... zoals eh, daar zijn de mensen van de Flying Dutchman jazzband. Hans de Winter, Haarlem, trombone, Koos van der Hout, Jack Stouten, Wim Vreeburg, Maarten Rodekijk, Ludo Dekkers op de bas en Frits Laurens op de drums. Die hebben in 1997 een cd opgenomen en daarbij hebben ze uitgenodigd als gast, vader en dochter Ray Kaart en Jolanda Kaart. En we gaan hen allen laten horen in een stuk Don't Get around much anymore. Mr. Saturday dance, hit a crowd on the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit a club. Gone as far as the Don't Get Around Much Anymore. Jolanda Kaart met de KLM, nee, de Flying Dutchman Jazzband. En eh, dat zegt ook iets over de sponsor natuurlijk. Maar een orkest eh, met uh, goede, wat zeg ik, fantastische Nederlandse muzikanten. Daar, we hoorden ehm, twee trompetisten. Eén is Koos van der Hout en de andere Ray Kaart. Onze Haarlemse Ray Kaart in 2011 overleden. En wij gaan ehm, de twee trompetisten tegen elkaar op laten spelen. Prachtig, een mooie, een mooie uitdaging aan elkaar. Raykaart en Koos van der Hout in nog een stukje van de Flying Dutchman jazzband. She's Funny That Way in een arrangement van Robert Veen. Nou, zeg. Mooi of niet mooi? Ehm, Nederlandse groepen. Om de hoek. En fantastisch klinkend. Zo is er ook vanmiddag. Gratis toegankelijk. Een prachtig optreden in Zandvoort. Waar ik u eh, zeer toe mag uitnodigen. In café Het Juttertje. Dat is een bijgebouw van strandpaviljoen Talassa. Waar de Zandvoortse ondernemer Tom Arissen met veel liefde en inzet regelmatig jazzconcerten organiseert in samenwerking met de mm, eh, wat is het? De, de, de regionale slagwerker Menno Veenendaal die eh, beide spannen zich erg in om eh, mooie dingen te laten horen. Nou, en vanmiddag is dat het geval. Zoals ik al zei, gratis toegankelijk in Café Het Juttertje bij de strandpaviljoen Thalassa. Daar treedt op Rinus Groeneveld, een zeer boeiende en interessante saxofonist. Hij wordt gezongen door Iris en de begeleiding is het eh, trio van Menno Venendaal. Vier minuten lopen van het station. Nou, wat willen we nog meer? Het einde van de wandeling, het begin van de wandeling. Maak er een mooie middag van. Vanmiddag toegankelijk. We gaan nog een... Eh, artiest laten horen. Joe Henderson. En dat is het, eh, nummer Felicidade. Ehm, ja, ik heb er niks aan toe te voegen. Alleen dat we richting klok gaan en dat we hierna nog een uur heerlijke jazzmuziek hebben.